Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee zonen van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi... eisen het lichaam van hun vader terug. Dat deden ze in een emotionele oproep op nieuwszender CNN. Daarin zeiden ze dat hun familie niet kan rouwen... zonder het lichaam van hun vader. Ze willen de stoffelijke resten in Saoedi-Arabië begraven. Jamal Khashoggi werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul om het leven gebracht. Saoedi-Arabië heeft toegegeven dat hij is vermoord, maar zijn lichaam is nog altijd niet terecht. Het aantal mensen dat in coma op de spoedeisende hulp belandt... na het gebruiken van te veel GHB is flink gestegen. Dat schrijft NRC. Zo is het aantal opnames van GHB-patiënten... in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam gestegen van 50 in 2014... naar 133 in 2017. Ook in andere ziekenhuizen nam het aantal opnames toe. Vooral twintigers gebruiken de partydruk vaak. Volgens de artsen onderschatten ze gebruikers de werking van GHB... omdat het lastig te doseren is... Daarnaast is de partydruk goedkoop en makkelijk zelf te maken. Vanaf vandaag gaan weer zware Amerikaanse sancties gelden voor Iran. De Verenigde Staten willen daarmee landen en bedrijven ervan weerhouden... om olie uit Iran te kopen of handel te drijven met het land. In 2015 werden de sancties opgeheven nadat de Iran-deal werd gesloten. Daarin belooft Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken... in ruil voor opheffing van de economische dwangmaatregelen. Maar volgens de VS houdt Iran zich daar niet aan. Vooral de sancties op de oliehandel zullen Iran hard gaan treffen, verwachten deskundigen. Om de pakkans van wegpiraten te vergroten gaat justitie nieuwe flitsapparatuur testen. De nieuwe apparaten vallen nauwelijks op. Ze zijn verborgen in een aanhangwagen en worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden. Ook komen er camera's die automobilisten moeten betrappen die rode kruisen negeren of bellen of appen achter het stuur. Het weer vanuit het oosten breidt lage bewolking zich uit.